Rond 12 uur arriveerde de koninklijke bus daar. Zo'n 500 schoolkinderen brachten bij aankomst een baden. Daarvoor was het gezelschap ruim anderhalf uur in Renen op de Utrechtse Heuvelrug. De leden van de koninklijke familie brachten daar onder meer een bezoek aan het oude raadhuis en de laatgotische Cunera-kerk. Er waren allerlei activiteiten waar de Oranjes aan mee konden doen. Opvallend was dat de koningin ook bloemen kreeg. Mogelijk wilden mensen haar zo een hart onder de riem steken voor de toestand van prins Friso die na een ski-ongeluk in coma ligt. Het Koninginnedagfeest op het Java-eiland in Amsterdam wordt zo druk bezocht dat wegen er naartoe zijn afgesloten. Het terrein is vol, zegt de politie. De politie raadt mensen af om nog naar het feestterrein op het Java-eiland te komen. Wie toch komt, wordt teruggestuurd. Burgemeester Van der Laan verbood dit jaar grote feesten in het centrum van de stad. Het feest op het Java-eiland was het enige dancefeest dat dit jaar vrij toegankelijk was. De politie zegt dat in andere delen van de stad nog volop ruimte is voor Koninginnedagbezoekers. Bij twee bomaanslagen op een militair complex in de Noord-Syrische stad Idlib zijn zeker acht doden gevallen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. De Syrische oppositie meldt meer dan 20 doden. De staatstelevisie in Syrië zegt dat de aanslagen zijn uitgevoerd door zelfmoordenaars. Volgens de Syrische oppositie in Beirut waren gebouwen van de militaire veiligheidsdienst het doelwit. De status van negen Spaanse banken is verlaagd. Door dat besluit van Standard Poor's moeten de banken meer rente betalen over nieuwe leningen. Onder de negen banken zijn twee grote, Santander en BBVA. Zoals verwacht is de Spaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen. De krimp bedroeg 0,3 procent. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar.